van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is negen jaar cel en tbs uitgedeeld voor een dodelijke schietpartij om een horloge. Vorig jaar zomer werd Bas van Wijk van 24 doodgeschoten op een strandje in Amsterdam. Hij wilde voorkomen dat het horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. De Rolex bleek trouwens nep. De rechter deed net uitspraak tegen de schutter Samir El Ei. Al met al wordt hem naast de tbs met dwangverpleging een gevangenisstraf voor de duur van negen jaar opgelegd. Na de dood van Bas van Wijk werd ook een demonstratie gehouden tegen zinloos geweld. Volgend jaar is er geen Formule 1 meer te zien bij Ziggo Sport. De uitzendrechten zijn opgekocht door een mediabedrijf uit Zweden. Dat betaalt er waarschijnlijk zo'n 30 miljoen voor. Hoe je de races van Verstappen volgend jaar kunt kijken is nog niet duidelijk. Er werd vorig jaar een record aantal burenruzies gemeld, zeggen bemiddelingsbureaus. En dat kwam natuurlijk door corona. Mensen waren vaker thuis en de buren dus ook. Grootste ergernis was geluidsoverlast door kinderen, muziek en verbouwingen. En toen uit Groningen krijgt een verblijfsvergunning, meldt het Dagblad van het Noorden. Hij is ook wel bekend als de man die niet bestaat. Als kind werd hij door mensensmokkelaars van China naar Nederland ontvoerd. Hier krijgt hij geen papieren, maar volgens China, waar hij graag weer heen wil, bestaat hij ook niet. En dat zorgde vijf. 15 jaar lang voor grote problemen. Hij mocht niet werken en was niet verzekerd. Hij vertelde er ook over bij Op1. Schaam mijzelf. Ik je? Ja. Ik, ben zo lang in Nederland, ik mag niets doen. Ik zie alleen maar wachten, maar wachten, wachten, wachten op. Ja. Eh, maakt mij heel verdrietig. De laatste tijd was er steeds meer aandacht voor het verhaal van Soen. Er werd ook geld voor hem ingezameld. Het weer, van alles wat vanmiddag. Zon, wolken en buien. In het oosten misschien ook hagel en een klap onweer. Het wordt er gaat 15. Ook morgen een mix van zon en regen. En opnieuw 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er nu wat vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velzen 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met de tunnelopening.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 way, but the hard way. Out there to tax, you chose me to slay. I saw what you did, uh-huh, and said nothing. But what? Clock, and kept bluffing. And schemed to capture the skill of your rapture. Master, become the master and kick at you.